Stef Banstra met het NWS Journaal. Bij een steekincident gisteravond in Hamburg zijn 18 mensen gewond geraakt. Dat zegt de politie in die Duitse stad. Volgens verschillende media zijn onder de gewonden vier mensen in levensgevaar. De steekpartij was gisteravond rond 6 uur op het station in de stad. De politie hield al snel een verdachte aan. Het gaat om een Duitse vrouw van 39. De politie gaat ervan uit dat ze alleen handelde. Supporters van Telstar en FC Den Bosch zijn gisteravond na de wedstrijd met elkaar op de vuist gegaan. Dat gebeurde direct na het laatste fluitsignaal. Uitzienige Telstar-supporters bestormden het veld na de winst van de club. Kort daarna klommen ook supporters van Den Bosch over de hekken en liep het uit de hand. Meerdere mensen raakten gewond. Ook de ME moest eraan te pas komen om de orde te herstellen. Telstar won de wedstrijd in eigen huis met 2-1 en is daardoor weer een stap dichter bij promotie naar de eredivisie. De pensioenleeftijd in Denemarken gaat de komende jaren in stappen omhoog... naar uiteindelijk 70 jaar in 2040. Daarmee heeft het land de hoogste pensioenleeftijd van Europa. De eerste stap omhoog wordt over vijf jaar gezet. Dan gaat de pensioenleeftijd omhoog naar 68. Op dit moment mogen de Denen op hun 67ste met pensioen. In het land is de pensioenleeftijd, net als hier in Nederland, gekoppeld aan de levensverwachting. In Parijs is een sabel van Napoleon geveld... Het wapen, gemaakt door een van de beste wapensmeden van het rond het jaar 1800, is ingelicht met ivoor. Aan het eind van zijn loopbaan als keizer gaf Napoleon de sabel aan een vertrouweling. Het Veilinghuis hoopte dat de sabel misschien wel een miljoen euro zou opbrengen, maar dat werd een stuk meer, 4,6 miljoen. Het weer, brede opklaringen. Vannacht is het 3 tot 8 graden. De dag begint straks bewolkt, maar wel droog.